Ook in Tsjechië is heel veel water gevallen en dat wordt de komende uren afgevoerd via de rivieren in Duitsland. En daar kan het nog wel eens spannend worden, ziet correspondent Gimbal Duk. En dat leidt hier tot een bijzonder probleem, met name deze brug, de carola Daar zijn grote zorgen over. Deze brug stortte afgelopen deels in. En die brokstukken die nu deels in het water liggen, die dreigen los te raken en vervolgens meegevoerd te worden over de Elbe en grote schade aan te richten. Daarnaast zijn er ook zorgen dat het andere deel van de brug dat nog overeind staat ook zal instorten de komende dagen vanwege het hoge waterpeil. Uit voorzorg worden al waterpompen aangezet. Een lange afstandsraket die vanuit Jemen op het midden van Israël was afgevuurd... is in onbewoond gebied terechtgekomen en heeft geen slachtoffers gemaakt, zegt het Israëlische leger. Het botst al langere tijd tussen Israël en een rebellengroep... die verspreid over Jemen en Iran woont. Geregeld worden drones en raketten onderschept. Ajax-supporters gaan straks protesteren op het Leidseplein. Ze zijn boos dat de eredivisiewedstrijd tegen FC Utrecht is afgelast. De wedstrijd gaat niet door omdat de politie staakt voor een nieuwe vroegpensioenregeling. En de wedstrijd toch door laten gaan zonder politie zou een te groot risico zijn volgens de clubs. Tussen supporters breken na deze wedstrijden geregeld rellen uit. En de Amerikanen die als burgers de eerste commerciële ruimtereis maakten met SpaceX zijn terug op aarde. Twee van hen maakten een ruimtewandeling en dat was op zijn zachts gezegd spectaculair. feeling the crowd is about to go wild. Single-handed mobility wow. demonstration. Miljardair Jared Isaacman hoorde je hier als eerste het schip verlaten. Hij bewoog zoals afgesproken eerst zijn armen. Tot nu toe hebben alleen door overheid gefinancierde ruimtevaarders dit kunnen doen. Het weer dan, vooral een bewolkt dagje. Later vandaag komt de zon er ook af en toe bij. Het blijft wel droog, bij ongeveer 18 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Mijn naam is Mr. Brightside F. Edward Rauhorst. Um, het tweede uur vingen we aan, net zoals mijn uitzending van de vorige maand... met een nummer van die super groovy soul jazz plaat van de superband Something Else... met uh, alt-saxofonist Vincent Herring, saxofonist Wayne Escoffrey drummer Otis Brown III, Paul Bollenbeck op eh, gitaar... David Kutkowski op eh, piano en Setja Chet op bas. Eh, is echt ja, een plaat waarvan je vrolijk wordt. Something Else heet die band. En het album heet gewoon Soul Jazz. En het nummertje was, herkennen je misschien... Strasbourg Sint Dennis van... helaas de veel te vroeg van ons heen gegaane trompetist Roy Hargrove gaan we snel verder met een fraai nummertje. May all your storms be weathered. Jerry Takens eh, heeft eh, gelukkig besloten om het werk van zijn vader... Eh, wijle record producer Gerry Tekens voor te zetten. Eerder dit jaar bracht saxofonist en componist Gregory Groover Jr. uit Boston... zijn debuutalbum bij Criss Cross Records uit Enschede uit. Het album werd opgenomen in New York... en mede geproduceerd door saxofonist Walter Smith III... En, Gregory Groovers roots liggen duidelijk in de gospel zo te horen. De Zwarte Kerk, eh, het album heet Lullaby. Uh, eh, May All Your Storms Be Weathered, het, eh, het album, het nummertje, of het nummertje net, het album Lullaby. En daarbij kwam ook weer Joël Ross die vibrafoniste, voorbij, die ik al in het eerste uur draaide. En op piano trouwens, bijvoorbeeld Aaron Parks. Op dat vermaarde, be befaamde eh, Criss Cross label. gospel eh, zijn ook snel te ontwaren bij de blinde virtuoos op het orgel Matthew Whittaker. Een eh, fantastische plaat heeft hij uitgebracht. On Their Shoulders, een organ tribute... waarbij hij dus een eerbetoon geeft aan eh, pioniers op de Hammond B3. Een album waar je onmiddellijk uh, vrolijk van wordt... en niet bij kan stil blijven zitten. Expect Your Miracle was het nummer wat je dus hoorde van Matthew Whittaker. Ehm, een van de hedendaagse meesters op de bariton sax is de Amerikaan David Larson. Klassieke jazz, Bob, Cubop, ballads, alles zit in zijn eh, allernieuwste album Cohesion. Een geslaagde mengeling van East en West Coast jazz, gelardeerd met een uh, ja, contemporaire, uh, contemporaire hedendaagse sound. Ga luisteren. Ga genieten van David Larsens eh, Cohesion van het gelijknamige album Cohesion. Met eh, Daryl Yokley op het tenorsax. En daarbij ook nog eens eh, de geweldige Zagai Curtis op het piano. Wayne Smith op drums en Alex Apollo speelt op bas op dat album Cohesion. David Larsen. Jazz. hadden we Tracy Young... die een eh, carrière-switch maakte, haar opleiding opgaf... en zich volledig stort op de jazzmuziek. Soort uh, gelijks eh, geldt voor de Nederlandse pianist en orkestleider Chris Muller. Ehm, hij maakte eerst een studie natuurkunde af, hij ronde dat af... om uiteindelijk toch voor de muziek te kiezen. Zelf noemt hij het een kwestie van turning thoughts... Ook de titel van zijn eerste big band album eh, geheten. Volledig bestaande uit jong jazz talent. En deze big band wordt geïnspireerd door Christian McBride... en Gordon Goodwin's eh, Big Fat Band. Ehm, ja, het is een uitstekende plaat van een eh, veelbelovend talent. Chris Muller, Chris Muller Big Band met Turning Thoughts. Um, komen we bij een favoriet onderdeel van ZFM Jazz. of Jazz Top 2024 Cover-Up open body My baby don't care for shows My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I done places. Beyonce is not his style. And even Viola Davis smile is something he can see. My baby don't care. Who knows it? My baby just cares. places. De Franse pianist Jackie Terrison woonde een groot gedeelte van zijn muzikale loopbaan in New York... maar keerde onlangs terug naar Frankrijk. Moving On gaf hij dan ook als titel aan zijn allerlaatste LP mee... met eh, daarop een cover van het welbekende My Baby Just Cares For Me... van eh, Nina Simone met uh, eh, Stippeland op plek 701... in onze onovertroffen ZFM Jazz Top 2024 cover-up jazzy covers van overbekende popsongs uit de NPO Top 2000 van 2023. Ehm, nog meer ongebruikelijke interpretaties van eh, vertrouwde jazzy klassiekers zijn trouwens te vinden op dit eh, afwisselende en kleurrijke album van Jackie Terrison, Moving On. Ehm, brengt ons bij iets heel anders, een ander instrument. De steelpan. Die komt niet vaak voor in de jazzmuziek. Een bekende naam is misschien eh, Otello Molino uit eh, Trinidad en Tobago. Die onder meer speelde met Jaco eh, Pastorius en Monty Alexander. En in Nederland kennen we de steelpan uh, virtuoos uit Curaçao, Conkie Conky Halmeijer... die trad uh, onder meer op met uh, Ronald Snel, dus Snijders en eh, Hans Dulfer, meen ik. maar er is een nieuwe ster uit Trinidad, Leon Foster Thomas. Woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. Mm, die in 2023 zijn derde album uitbracht. Maar dat album is pas mm, onlangs ondanks eh, mij eh, bekend geworden. Dus ehm, hij schreef bijna alle nummers zelf. Maar kies eh, voor het kortste nummertje van het album. Oorspronkelijk van een soca-star, Bungie Carlin. Een lokale hit, denk ik, in Trinidad. Cheers. maar je krijgt in ieder geval een indruk van Thomas uh, Kunnen op de Steelplan. Dat is echt meesterlijk. Ehm, ja, van het album Calasanitus, Calasanitus, Leon Foster Thomas.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 And I can easily understand how you can easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. could have your choice of men, but I never could love again. He's the only one for me, Jolene.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 Please don't take him just because you can. cause you can. Ik introduceerde haar al in het eerste uur. Zangeres Vanisha Gould, G-O-U-L-D... met haar wonderschone stemgeluid... en een eh, prachtige, geweldige vertolking van Jolene... Dolly Parton oorspronkelijk. Balansen maar liefst op plek 89 in die ZFM Jazz Top 2024 cover-up. We zitten alweer eh, in de laatste 10 minuten van het eh, programma. alle eh, nummers die ik draai zijn terug te vinden. De playlist is terug te vinden op mijngroeven.nl. Eh, gaan we snel verder met eh, Buffalo Monroe, geleid door Rachel en Matt Courtney, eh, ook uit de buurt van Boston. Een soort van jazz fusion groep. En op hun debuutalbum maken ze gebruik van de diensten van een aantal gerenommeerde muzikanten, waaronder jazzbassist Ron Carter. Het uh, debuut is voorts een ontmoeting met trompetist Willy Waldman. Een naam die je misschien als eh, jazzliefhebber niet zegt. Willy Waldman. Maar hij was eh, eerder te op albums van Tupac, Snoop Dogg, Salt and Pepper, Salt and Pepper en eh, Coolio. Maar hij heeft eigenlijk een achtergrond in de jazz. En dan heet het album Buffalo Monroe meets Willy Waldman. Tata Frequencies. bijna op. Misschien eh, zie ik je volgende week bij het uh, festival weaveartfestival.org. Zoek het daar maar op. Eh, ter viering dus van die 400-jarige relatie tussen Taiwan en Nederland. Een cultureel festival in de Hallen in Amsterdam. Ehm, ik zeg tabé. we gaan eruit met een, een nummer van Luther Allison. Die kende ik vroeger alleen als bluesgitarist. Maar er is ook een Luther Allison, een jonge gast, een pianist. Eh, ook weer met een echte gospel groove. Eh, ehm, the Things We Used To Say... Ehm, heet het nummer geloof ik wat ik ga draaien. Moet ik even kijken of dat echt zo is. Ehm ja, als dus ik even het noemen. Oh no, I didn't know what time it was. Ja, dat weet ik wel. Het is tijd om, eh, om op te houden. Eh, eh, Luther Allison dus. I owe it all to you. Dat, ehm, dat is de naam van het album. Hier komt hij, Luther Allison. Tot de volgende keer. Blijf luisteren naar ZFM. En vooral ZFM Jazz. Volgende week ook weer op die zondag de gebruikelijke tijd. Om 10 uur s ochtends. Tabé! is niet The Things We Used To Say van Luther Allison. Het, eh, eh, of dit is het wel, maar ik wou graag I Didn't Know What Time It Was eh, draaien.